is de hoofdstad getroffen door nog twee explosies. Een bom ontplofte bij de piramides van Giza en andere in de buurt van de metrostation. En ook de aanslag bij het metrostation was waarschijnlijk gericht tegen de politie. Er viel daar zeker één dode en acht mensen raakten gewond. Eerder vanochtend vielen vier doden toen voor het hoofdkwartier van politie een autobom ontplofte. De moslimbroederschap wil na het vrijdagmiddaggebed in het hele land demonstreren tegen de militaire machthebbers. Minister Hennis is niet erg geschrokken van een uitgelekt rapport over de JSF. Volgens een rapporteur van het Amerikaanse ministerie van Defensie kampt het toestel met problemen met de software, het onderhoud en de betrouwbaarheid. Hennis heeft het rapport zelf nog niet gelezen, maar volgens haar gaat het om risico's die al bekend waren. Het is een programma in ontwikkeling en daar horen risico's bij. Men is druk bezig die aan te pakken, zegt ze. Minister Timmermans heeft in een telefoongesprek met zijn Oekraïense collega Kozara zijn zorgen uitgesproken over het geweld in Kiev. Hij heeft de Oekraïense regering opgeroepen af te zien van geweld en de dialoog aan te gaan met de leiders van de oppositie. Volgens Timmermans duurde het telefoongesprek ruim 20 minuten. Hij heeft Kozara erop gewezen dat het een lastig verhaal wordt als de Oekraïense regering geweld gebruikt voor de relatie met Nederland, maar ook met de EU. Scheidsrechter Bas Nijhuis is door de KNVB voor twee weekenden geschorst... na ongepast gedrag in Turkije. De KNVB wil niet zeggen hoe de scheidsrechter zich heeft misdragen... maar volgens de Telegraaf klom hij tijdens een trainingskamp s'nachts over een hek... maakte een grensrechter wakker en dolde door de gangen van een hotel. Nijhuis sloot het afgelopen weekend al niet... en ook dit weekende staat hij niet op het veld. En dan het weer... Op sommige plaatsen nog nevelig en misschien nog wat lichte neerslag. Later vandaag overal zo goed als droog en soms even wat zon. In Groningen ligt de temperatuur de hele dag rond het vriespunt. In Zeeland wordt het 7 graden boven nul. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Mocht u aan het lunchen zijn, eet smakelijk. We weer proberen er een leuk programma van te maken. Nou ja, ik ben alleen vandaag. Nou ja, maakt het uit. Kan ook. Alles kan, toch? In ieder geval, eh, de muziek staat weer klaar. De lampen branden. De microfoon is open. De versterkers staan open. De computer doet het. Nou, wat weer nog mooier eigenlijk. Ja, alles doet het. Of zoals we dat dan zeggen, alle systemen draaien. Allemaal. Mooi weer buiten. Zie, een beetje de zon probeert er een beetje doorheen te komen. Dus eh, dat is wel lekker. Gewoon gezellig. Heerlijk. La la la la. Ik heb er zin in vandaag. Ja, ik heb er echt zin in. Al stemt dat vrolijk als je ziet dat zonnetje buiten een beetje schijnt. Hè? En niet van die smerige druilregen hebt. En, eh, dan word je er een beetje vrolijk van. Nou, zullen we dan maar beginnen met een eh, leuk liedje van Mark Knopfler? Zullen we dat maar doen? Oh ja, laten we dat gewoon doen. Het begint een beetje brommerig, maar uh, komt vanzelf goed. Wireman, Mark Knopfler. We had no way staying afloat We had to leave on a ferry boat. Economic refugees on the run to Germany. We had the back of Maggie's hand. Times were tough in Geordie land. We got our tools and work and gear and humped it all from Newcastle to here. transports at Cabin Bay, or a bunk in the San Hut instead. die Deutschmarks here to earn. And German tarts are wonderschön. German beer is chemical free. Germany's alright with me. Sometimes I miss my river time. But you're my pretty frog drink the old time dry, keep our spirit levels high. Tonight we'll drink the old town dry. Keep our spirit levels high. Sometimes I miss my river time, but you're my pretty phone line. Tonight we'll drink the old town dry. Keep our spirit levels high. was dat. En uh, dat is nummer, dat heet ze Wireman. Geweldige plaat trouwens. En uh, we gaan door met eh, Will and the People. Jawel. We're walking in the air. En dat was de titel. We're floating in the moonlit sky. The people far below are sleeping as we fly. plaatje Dat is ook een leuke. Dit is eh, Afternoon Delight. Ook leuk toch?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 Het is zo'n plaatje dat je altijd weer een beetje vrolijk stemt. Eh, zo zoals je dat eh, zo hoort. En dat nummer dat heet Afternoon Delight. En dat is van de Starland Jeffries Group. Dat is heel wat anders dit. Kiss. I was made for loving you, honey. laat ik me daar maar niet aan wagen. Vandaag nog niet. Beetje rust. Morgen weer. dat was Kiss met eh, I Was Made for Loving You. Jawel. Nou, dat is maar fijn dat je dat dan weer weet. Hè? Dat je, ja, precies. Dan weet je dat nou weer even. It's gonna get hard to breathe. Hold tight, baby. And I will never let you down, even if we're going down. sink ships, that's what someone yeah. told me. But this boat will stay afloat as long as you hold me. We've been through rough water, and at times it was tougher. But the fact I came back to remind you I love you. And if that's not enough, well, I can warm up you. I pinky promise, touch thumbs, I never make you suffer. And all I ask in return is some reciprocation. I'll be your oxygen when you're running out of patience. So take a deep breath and hold it tight. My heart is yours, just reassure me that you hold it right. Don't be offended. I'm just the cautious type to always be around to hold you down and never underlie. it if it washes up at your feet, then open it and read it. To whom it may concern, insert your name here. It's destiny that we were both born in the same year. Three months apart, but on the same sphere. Staring at the sun, inhaling the same air. This type of love we got They'll never get it. I'll be the Leo DiCaprio to your Kate Winslet. Sometimes I panic, but I never take you for granted. I hold you till my lips turn blue like Jack and Titanic. And if I lose my grip, then just promise me this. You'll keep my love in the locket and always rock it like. Ayo, never let go of me. Never let go, never let go. Hold tight, it's gonna get hard to breathe. Hold tight, mom, hold tight. there's times when like you find it hard to hold on to something that was never meant to be held on to. So you let it go. If it comes back, it was meant to be. If not, just let it be. Traffy McCoy featuring, eh, hoe heet het man ook weer? Oh ja, Jason Mraz. Ja, dat was hem, ja. Nee, die hebben we al gehad. Eh, nee, deze moet ik hebben. Want onze programmaleider gaat morgen naar Spanje. Dat is wiens? Dan heb je nog even een spannend liedje voor me? Spaans liedje. Een beetje in de stemming komen. Nou, uh, hierop. Gaan we op de... klappen je handjes en stampen met je voetjes. Woe! Marina Naughty Kicks. hier de weersverwachting voor Spanje. De komende twee weken in Spanje worden er kleine ijstijden voorspeld. Temperaturen van min 20 onder nul. Oh, min 20 is altijd onder nul. En vooral eh, op de plaats waar de vossen zitten, zware sneeuwstormen. Bovendien zal er in Spanje een zware jacht plaatsvinden. Nou ja, dat is natuurlijk onzin. Zullen we, Zullen we ons maar even bezighouden met het weer in Nederland volgens het KNMI? Dames en heren, laten we dat maar even doen. Dat is misschien wel handig, hè? Vandaag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het westen valt er af en toe wat regen. Oh, dat zie je niet gebeuren. Eh, in het noorden en oosten eh, eh, komt lokaal mist voor. Met name in het zuidwesten zijn er ook enkele opklaringen aanwezig. De maxima variëren van min 1 in het noordoosten tot plus 7 graden in het zuidwesten. de zwakke tot matige wind... Min, nou ja, Jansen, kom op. De zwakke tot matige wind is in het noordoosten is die oostelijk en elders west tot noordwest. Van het noorden uit wordt de wind steeds meer plaatsen oostelijk. Komende nacht blijft in het algemeen veel bewolking aanwezig. Slechts op enkele plaatsen kan het eh, even opklaren en mogelijk ontstaat er plaatselijk mist. Het blijft droog en de minima lopen uit één van min 4 graden in het noordoosten in het land eh, van mm, eh, tot plus 2. Zegt u? Oh ja. Eh, in het zuidwesten. De oost- tot zuidoostenwind is zwak tot matig. En in het Waddengebied uh, geleidelijk vrij krachtig. Morgen overdag is het bewolkt en blijft het droog. De temperatuur loopt in de middag uiteen van 0 graden in het noordoosten tot 5 graden in het zuidwesten. In de avond gaat het van het westen uit regenen. Dieper landinwaarts gaat de regen steeds meer over in sneeuw. Jawel, sneeuw. En eh, de zuidoostenwind neemt toe tot matig. In De kustgebieden zijn... Eh, wat zeg ik nou toch allemaal? De zuidoostenwind neemt toe tot matig. Ja, dat wou ik zeggen. En in de kustgebieden tot vrij krachtig. Tot de avond draait de wind in het zuidwesten naar het land, naar het noordwest... en wordt daarbij aan zee hard tot stormachtig. En bovendien zijn er dan zware windstoten mogelijk tot circa 85 kilometer per uur de bron voor dit album. En de bron voor al deze narigheid, nou dames en heren, dat was gewoon het KNMI. Ja, eh, nu gaat er weer van alles mis natuurlijk. Leuk geluidje was dat. Ja, dat wil ik, mag het geluidje nog een keer horen? Dat is Bob Marley. Reggae muziek. En het heet Could We Be Loved? de Wailers. Ook wel een beetje zonnig geluid eigenlijk. Het zonnetje zie ik hier door eh, de raampjes toch wel een beetje naar binnen piepen. Is toch wel een beetje gezellig gezicht. Ja. Tuurlijk is dat gezellig. All the way from Kingston, straight out of Dam. This is Nick and Simon, and your bunker band, no man share dance. Nick Simon. De zon kleurt rood, maar geen dag kom ik dichterbij. Geen sprankje hoop, geen enkele kans voor mij. De volle maan komt langzaamaan in zicht. Maar niet zo vol dat ze mijn nacht verliest. laat me los en vrij. What? Set me free. Je geeft mijn leven glans. Zolang je maar, zolang je maar met me danst. Je bespeelt mijn hart, raakt mij in mijn diepste ziel. Vanaf het moment dat je mij in mijn armen viel als de dans besluit, zul jij weer verder gaan. Maar ik kan mijn leven lang tijd zonder jou. Come on, man. rent the down with me, yeah. Dans heel dicht bij mij. Laat me los en vrij. We could even spice up wat Je geeft mijn leven glans. fruit aan mijn mind. Zolang je maar, zolang je maar there, he didn't watch the lady as she danced, as she danced, as she danced. Yesterday, he didn't watch the lady as she danced, as she danced. Yesterday, he didn't watch the lady as she danced, as she danced. So long, Zolang je So long, je maar met uh, eh, en Simon. En eh, er is ook, zoals u natuurlijk ongetwijfeld weet... Er is ook een, eh, een, een, een Cubaanse versie van dit nummer. Dans heel dicht bij mij. Die is ook leuk. Maar die hebben we al eens een paar keer gedraaid. Dus nou maar weer eens een keer de reggae versie. Nick en Simon. En dans heel dicht bij mij. Joehoe! Golden Earring. Mag ook wel eens een keer weer passeren, vind ik. Bombay. it's all because of you. We could get it going like one, two, freeze. Put up your hands and surrender. Another Move. Eh, ja, eens even kijken. Zou ik dat nog halen? Jawel, het moet wel kunnen. De volgende drie liedjes, dames, dames en heren... die hebben allemaal iets met elkaar gemeen. De volgende drie liedjes, zei ik dus... hebben allemaal iets met elkaar gemeen.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 Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day. At the office where the papers grow, she takes a break Dat dus een overeenkomst met elkaar. Bent u er al achter welke?